Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Het aantal vertragingen verder toegenomen. Volgens spoorbeheerder ProRail waren er 649 incidenten, 40 meer dan in 2016. Overwegbomen werden bijvoorbeeld vernield, maar er lag zelfs een keer een surfboard op het spoor. Daarom stuurt ProRail steeds vaker controleurs naar het spoor. Ook worden er meer bewakingscamera's opgehangen. De afgezette Catalaanse president Puigdemont heeft België verlaten en is aangekomen in Denemarken wil aan de Universiteit van Kopenhagen vandaag een debat bijwonen. De Spaanse autoriteiten hebben eerder gezegd dat ze Puigdemont willen laten arresteren als hij België verlaat. Afgelopen weekend werd nog gewaarschuwd dat er opnieuw een Europees arrestatiebevel zou worden uitgevaardigd, mocht hij naar Denemarken reizen. In december werd een internationaal arrestatiebevel tegen hem en vier anderen nog ingetrokken. Puigdemont riep in oktober de onafhankelijkheid van Catalonië uit en week daarna uit naar Brussel. Op de Filipijnen is een actieve vulkaan uitgebarsten. Er is nog geen direct gevaar, maar er wordt rekening mee gehouden dat de vulkaan de komende dagen vaker uitbarst. Het alarmniveau is verhoogd tot 4 op een schaal van 5. De Mayon is een van de actiefste vulkanen van Azië. De afgelopen vijf eeuwen is die zeker 50 keer uitgebarsten. Vorige week zijn er al tienduizenden mensen geëvacueerd uit angst voor een uitbarsting. De wereld is in een jaar tijd ruim 9 biljoen dollar rijker geworden. En van die toegenomen rijkdom is 82% naar de rijkste 1% van de wereld gegaan, meldt Oxfam Novib in een rapport over rijkdom en armoede. Volgens de Organisatie voor Ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal geen vermogen bij gekregen. Oxfam Novib moedigt overheden wereldwijd aan om minimumlonen in te stellen, de belastingen voor rijken te verhogen en geld te investeren in onderwijs en zorg. Het weer, neerslag trekt weg naar het oosten. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. In het oosten blijft het wel bewolkt met af en toe een bui en het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NRC. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog in de Randstad op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht 10 kilometer, kost je ongeveer een half uur extra. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... bij de Keteltunnel 3 kilometer. Drie rijstroken zijn er dicht, vertraging ruim een kwartier. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Landsmeer en Zeeburg. 5 kilometer file, vertraging zo'n 20 minuten. Op de N207 al van de Rijn richting Hillegom.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 En bijna nog steeds blij was. Gewoon een dag niet mezelf was. Dat ik alles was wat jij was. En jij was dan die. nog steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij wonen. In a van as far away as I possibly can. Stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are heroes Liverpool rain. I'll stick by you forever and do it in stuck in a vine.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 And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, give you all. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to go. And if I like rejection, I'd audition.